Twee uur. Jan van der Putten met het NRO. kingsonderzoek naar darmkanker is onevenwichtig. Dat zeggen vier deskundigen in het vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM tegelijkertijd voorlichting geeft en het onderzoek uitvoert. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers. Belangrijke gegevens worden niet vermeld en er staat geen afweging in waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het bevolkingsonderzoek, zeggen de deskundigen. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. PvdA en D66 vinden dat het kabinet te weinig doet om elektrisch autorijden te stimuleren. De partijen wijzen erop dat in de hele Europese Unie de verkoop van elektrische auto's stijgt, maar dat die in Nederland daalt. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten. Maar PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen voor elektrische auto's lage parkeertarieven, vrije toegang tot busbanen en de garantie dat de accu het altijd goed doet. Bestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena hebben in Frankfurt overlegd met toezichthouder de Europese Centrale Bank. Bronnen rond de bank hebben dat gezegd tegen de NOS. Mogelijk wordt komende dag duidelijk of de eeuwenoude bank met staatssteun overeind mag worden gehouden. Officieel mogen Europese landen hun banken niet meer redden met geld van belastingbetalers. Maar omdat Monte dei Paschi zoveel spaarders heeft, is het volgens deskundigen erg slecht voor de Italiaanse economie als de bank omvalt. De politie is op zoek naar een man die mogelijk is mishandeld door iemand van motorclub Bandidos. Er staat een foto op het mobieltje van een van de verdachten in het strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub, meldt 1 Limburg. Het lijkt erop dat de man flink is toegetakeld. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een ernstig misdrijf, alleen is niet bekend wie die is. De politie heeft de foto daarom op internet gezet. Het weer vannacht droog, in het noordoosten lichte vorst. Overdag wisselen bewolkt, in het zuidoosten geregeld zon...